9 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Claimorganisatie Aviclaim wil dat luchtvaartpassagiers worden gecompenseerd... voor de ernstige vertragingen als gevolg van de brandstofstoring van 24 juli op Schiphol. Aviclaim wil een proefproces beginnen namens een echtpaar dat 72 uur vertraging opliep. Bij het bedrijf hebben zich inmiddels ruim 1400 gedupeerde passagiers gemeld. Volgens Europese richtlijnen hebben luchtvaartpassagiers bij meer dan drie uur vertraging recht op een compensatie van 250 tot 600 euro. KLM beroept zich volgens Aviclaim ten onrechte op bijzondere omstandigheden. Mensen die sepsis of wel bloedvergiftiging hebben gehad en artsen... willen meer aandacht voor het ziektebeeld. Dat bleek vandaag op een bijeenkomst van ex-patiënten. Jaarlijks overlijden zo'n 3500 mensen aan sepsis. En dat komt waarschijnlijk doordat de symptomen... zoals koorts, benauwdheid en duizeligheid... vaak niet met sepsis in verband worden gebracht. Een bloedvergiftiging is een heftige reactie van het lichaam op een infectie... die kan leiden tot de dood. Oorzaken zijn bacteriën, virussen of schimmels... die onder meer via wondjes het lichaam binnenkomen. Patiënten moeten zo snel mogelijk antibiotica krijgen. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk... zowel de Britse als de Nederlandse nationaliteit mogen hebben. VVD, GroenLinks, PvdA en 50PLUS steunen een voorstel van D66. De partijen dienen maandag een initiatiefwet in... die Nederlanders in Groot-Brittannië moet beschermen... tegen de gevolgen van een brexit zonder deal. Mensen met een Nederlands paspoort moeten dat normaal gesproken opgeven als ze een andere nationaliteit aannemen. De Kamer wil dus voor de groep Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk een uitzondering maken. Het voorstel geldt niet voor Britten in Nederland. Het weer, vanavond droog en helder. Minima vannacht tussen 8 graden in het noorden en 15 aan zee. Morgen zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 27 in Limburg.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 Eh, misschien heb je hem laatst De Disney film... Uh, ja, die ene waar die, eh, die geest eh, is. Eh, hè? Je weet wel. Het was Getting Jiggy With It. Oud nummer uit de jaren 90. Wederom in een nieuw jasje 2019. Straks een beetje shownieuws. Maar eerst even lekkere muziek. Want daarom zit ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Zometeen DJ Snake. J Balvin en Tigo met die mega populaire platen. Loco Contigo, maar eerst hier Richard Gray. Samen met Lizat met No Diggity.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 I think about the girl all the time. East side to the west side, pushing fat right. It's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash. That's when it comes to the gas. By no means average, it's on when she's got to have it when I get down, so I can win. I like the way you work it, no taking I got the bag it up, yeah. I like the way you work it, no taking I got the bag it up, yeah. I like the way you work it, no taking I got the bag it up, yeah.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 Just for sure they bang bang and look your way. I like the way you work it. Jump tight all day, every day. You're blowing my mind. Maybe in time, baby, I can get you in my life way you work it, no diggity. I got to bag it up, bag it up, yeah. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up, bag it up, yeah. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up, bag it up, yeah. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up, bag it up, bag it up, bag it up, bag it up, bag it up. loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. mami, tú eres una champion, rampa, pa, pam, pam, con un booty fuera de una cintura chiquita, mata la cancha. Tú estás fuera lo normal.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 Yo trato y trato, pero baby no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby aquí yo sigo Ooh, I make it hot. Your body on top, top. Kiss me up, up. Wanna lip lock, lock. Party won't stop, Stop, And it's four o'clock, clock. Iced out watch. I can get you one. Yeah, tell your best friend she get one, she get one. Girls when I have fun, I'm who they run to. Move, move. Your body know you want to. One, two, baby I want you. Cute face, low waist. Yeah, move to the basics. That ass need a seat Art piece. You like salsa? Yeah, I'm saucy. Caliente, muy caliente, caliente, caliente, caliente. Caliente, Tú Me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo lo que quieras, lo que quieras. Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera. Ya le mueve la cadera como lo hacía Selena. Tú no tienes ataduras, vamos, rompe la cadena. Dear Snake, Chibabe Latino Gang, Tiger. Radio Mario Schat, wat is het waard als ik dit niet deel met jou? Zijn volledig van de kaart op een strand in Curaçao. We genieten van de zon en de wietrook in mijn long. Alright now. Ik zie een vallende ster en ik wens dat je me morgen nog herkent. wat ik heb is goud en laatst werd uit mijn huis gestolen Toen dacht ik oh, dat is gek, maar ik kan het zo weer kopen En laat ik je niet zien, want dan zal ik je moeten slopen Maar even serieus, ik heb gewoon een keus Ik ben in brakke put aan de batido's met een vluchtje En het zand kruipt tussen mijn tenen wil dit nooit in mijn eentje, baby Schat, wat is het waar Als ik dit niet deel met jou Zijn volledig van de kaart Op een strand in Curaçao We genieten van de zon En de rook in mijn long Alright now Ik zie een vallende ster en ik wens Dat je me morgen nog herkent in het paradijs Zolang we samen zijn Ben ik de beste versie van mijzelf Ik heb de wijn, je doet de water bij Zolang we samen zijn Ik ken je net, maar het voelt goed Dus ik wil gokken op die motion We kunnen skinny dippen, duiken in de ocean Smeren met die lotion Schat, ik ben er gelijk, er zijn geen beren op de weg En al die praatjes van je mag je demonstreren in mijn bed ga again Schat, wat is het waar Als ik dit niet deel met jou Zijn volledig van de kaart de gelieten van de zon. En de wieg loopt in mijn longen. Alright now, ik zie een vallende ster. En ik wens dat je me morgen nog herkent. Die DJ Snake, J Balvin en Tiga met Loco Contino. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar het nummer Take What You Want... een samenwerking tussen rapper Post, Post Malone en Ozzy Osbourne... heeft ervoor gezorgd dat de rockartiest voor het eerst sinds 1989... weer een top 10 hit heeft gescoord. Ozzy Osbourne is, eh, ja, oud en bejaard... maar hij wordt weer populair en dat allemaal dankzij uh, Post Malone... die een nieuw plaatje heeft gemaakt, eh, Take What You Want... En Jarrell Jarul, bekend van hits als I'm Real, deed hij samen met uh, eh, J. Lo, hè. En Always On Time met Ashanti is van plan om nieuwe videoclips te maken... bij een groot deel van zijn nummers die hij tot dusver heeft uitgebracht. De Amerikaanse rapper wil al zijn zeven albums bewerken tot visuele exemplaren. Ja, dan vraag je af, kan je nieuws verzinnen? Maar ja, hij heeft ook al een leeftijdje bereikt dat je zegt van... ja, dan moet je weer gaan toeren en zo. Dus eh, in ieder geval, al die oude nummers van hem, pak een beet, 40 stuks worden opnieuw, eh, worden opnieuw uitgebracht, maar dan met een videoclip erbij. Dus eigenlijk het nummer niet, wordt niet Ah, de videoclip. Snap je het nog een beetje? Ik niet. Maar waarschijnlijk ligt dat aan het bieren. CFM antwoord: de Nightwalk op zaterdagavond. Zometeen Max Chapman. Samen met George Pedals met We Take You There. Maar is die Hilary Montinari. Met eh, het nummer wat nu weer terug is in de hitlijst. Stardust Sounds Better With You. Alleen hier hebben ze het anders genoemd. Sounds Better. Het is de DJ PP remix. Luister en geniet mee op CFM Zandvoort in de Nightwalk. You know the score. You've been here. At least once or twice before. We have all heard the drums of war. Let us dance to the beat of love. brought with peril, the tradition and misery will continue long after my bones turn to dust. All at once it to me. centrum van Zandvoort. Het is even tijd voor de party-update. Wat een leuke feesten We gaan op deze zaterdagavond. 21, mm, ik wou zeggen 29, maar het is pas 21 eh, september. Ik loop alweer een weekje voor. Vandaag, zoals altijd, in de Escape in Amsterdam... het wekelijkse feestje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website escape.nl. En natuurlijk met onze eigen Zandvoortse Raimundo. en wie die vraag mee heeft genomen. What the fuck, ik heb geen idee. Eh, Raymond heeft het me niet laten weten. Ik heb even gekeken, maar check gewoon even de website escape.nl. Maar ja, Raimundo is de resident van de Escape, dus eh, hij zal er zeker bij aanwezig zijn. Nog meer leuks in dezelfde straat als we verder doorlopen. Dan komen we bij Club Air. Vanavond Playground invites Child's Play. begint ook om 11 uur, nu tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En voor meer informatie check de website air.nl met natuurlijk Child's Play. Hoe kan het ook anders? En vanavond nog meer eh, Westlow en de Marv, Dames en Ricardo Rolando. En het is hosted bij Ashi Farero. Dat vanavond dus in Club Air. Playground invites Child's Play. En nog een feestje is in de Melkweg.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 Dat vanavond in de Melkweg. Encore, where the cultures live. En wat dichter bij huis, vanavond in, uh, Club Ruis. Dat zit natuurlijk in Haarlem. Kimberly Ramirez begint rond de kop van middernacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Club Ruis natuurlijk te vinden op de Zwedenstraat in eh, Haarlem. En uh, voor meer informatie check de website clubruis.nl... met natuurlijk niemand minder dan Kimberly Ramirez, hoofdact... En nog meer uh, Rhinon, Grey Flags en host dat bij eh, Rodi Delirium. Vanavond dus in Club Ruis Kimberly Ramirez. En we hadden vandaag nog een feestje. Ik dacht dat eh, het evenement dus toch een beetje voorbij was. Meestal weet ik altijd alles, <laughs> maar deze kwam eventjes zomaar in ene voorbij. Ik denk, hé, hey, ik heb iets gemist. Vanavond TikTok Festival in Rotterdam. Is vanmiddag om 12 uur begonnen, duurt tot 11 uur vanavond op het eh, Lloyd Multiplein. En als je denkt, wat heb ik allemaal gemist? Check even de website tiktokfestival.nl. Ronnie Flex waren de Lil Kleine, Lil Kleine, Dizzy, Cross Amsterdam. En nog veel meer waren, ja, kijk even op de website TikTok Amsterdam. Nee, niet TikTok Amsterdam, maar TikTok Rotterdam. Oftewel tiktokfestival.nl. Daar vind je alle informatie. Gaan we door met muziek. Sick Individuals hoor je nu met I'll Be Here For You down low, head down low. was muziek van Dimitri Vegas. Like Mike versus Nicky Romero met Everybody Clap. En naar voren eh, horen we Star B, Ripper Star Mark en Broom remix met Gotta Have You. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. De 10 meest populaire platen op de dansgroep. Welke kan je allemaal verwachten als je vanavond nog gaat stappen. Deze week op 10 natuurlijk Stardust met Music Sounds Better With You. Gaat al heel wat jaren mee. Uh, op 9 deze week Patrick eh, Tappe met Turbo Time. Op 8 Amiri met My Desire. De Sam Divine remix. Op 7 Mark Broom en Riverstar. Star B heb je juist gehoord. En met Gotta Have You. Op 6 Peter Heller's Big Love. Alleen dit keer in de David Pangry remix. Oftewel de extended fix mix. Hè? Komt er lekker uit. Op 5 deze week Darius Sarian, met Come On, Come On. Op 4 Kazim met Shine On Me. Op 3 Roberto Soros met de eh, Joyce. Op 2 Darius... Uh, alweer, maar dit keer met, uh, samen met Jamie Jones met Rushing. En deze week op 1 een nieuw nummer 1. Endor met Pump It Up. Alweer een oude plaat eh, uit de categorie eh, Turn Up The Bass in een nieuw jasje gestoken.